1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Pensioenfondsen vrezen dat de pensioenen de komende jaren omlaag gaan. De fondsen hebben de afgelopen maanden hoge rendementen gehaald... maar door de lage rente stijgen de toekomstige pensioenverplichtingen... net zo hard of soms nog harder. Uit de kwartaalcijfers van de pensioenfondsen blijkt... dat een verlaging van het pensioen in 2020 of 2021 een acuut gevaar blijft. ABP houdt rekening met een pensioenverlaging in 2021. Bij pensioenfonds PMT valt de beslissing om wel of niet te korten 31 december al. En bij ABP en Zorg en Welzijn is dat eind 2020. Bij het busongeluk op het Portugese eiland Madeira... waarbij zeker 28 doden vielen, zijn geen Nederlanders betrokken. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken... na contact met Portugese autoriteiten. In de bus zaten meer dan 50 mensen, waarschijnlijk allemaal Duitse toeristen. De bus raakte van de weg en is onderaan een helling op een huis terechtgekomen. De chauffeur en een gids zouden gewond zijn geraakt. Wat de oorzaak is van het ongeluk is nog niet bekend. In Overijssel gaat de formatie van een coalitie verder met CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en PvdA. Vorige week begonnen de partijen een verkenningsronde. Daar is onder meer gesproken over het thema klimaat. Volgens de informateur hebben de partijen voldoende vertrouwen dat ze op dat onderwerp tot overeenstemming komen. In andere provincies bleek klimaat een breekpunt. In vier provincies heeft Forum voor Democratie nog de mogelijkheid... om deel uit te gaan maken van een nieuw provinciebestuur. Behalve Overijssel zijn dat Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland. Ajax speelt in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. De Spurs verloren in hun kwartfinale met 4-3 van Manchester City. Maar ze hadden de thuiswedstrijd met 1-0 gewonnen. Ze gaan dus door op gescoorde uitdoelpunten. Het weer, opklaringen en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of acht.